Mariel Hageman met het NOS Journaal. Paus Franciscus heeft zich in Zuid-Italië fel uitgesproken tegen de maffia. Hij leidde een mis in Calabrië waar de lokale maffia veel geweld pleegt. De paus noemde de maffia een voorbeeld van de aanbidding van het kwaad... en kondigde aan dat leden worden geëxcommuniceerd. Dat wil zeggen dat ze door de kerk in de ban worden gedaan. Het is de duidelijkste pauselijke uitspraak tegen de maffia... sinds paus Johannes Paulus in 1993 de Siciliaanse maffia scherp veroordeelde. Een Zuid-Koreaanse militair heeft vijf collega's doodgeschoten en vijf anderen verwond. Het incident was bij een wachtpost in de buurt van de grens met Noord-Korea. De militair is gevlucht. Er zijn vaker schietpartijen aan de grens met Noord- en Zuid-Korea. Vorig jaar werd nog iemand doodgeschoten die van het zuiden naar het noorden wilde gaan. Gewapende mannen hebben een dorp in het noordoosten van Nigeria bestormd en een nog onbekend aantal bewoners gedood. Vermoedelijk zijn de daders strijders van de islamitische terreurgroep Boko Haram. De aanvallers staken huizen in brand terwijl ze op iedereen schoten die ze tegenkwamen. Het dorp ligt in de buurt van Chibok, waar twee maanden geleden meer dan 200 schoolmeisjes werden ontvoerd. Boko Haram voert de laatste tijd geregeld aanvallen uit op dorpen. In het oosten van Oekraïne is vannacht en vanochtend op verschillende plaatsen gevochten... ondanks de wapenstilstand van een week die eenzijdig door de Oekraïense regering is afgekondigd. Bij aanvallen op twee grensposten raakten volgens een woordvoerder van het Oekraïense leger negen militairen gewond. Op andere plaatsen vielen separatisten militaire doelen aan. Volgens de woordvoerder kon het leger alle aanvallen afslaan, waaronder ook die op een militair vliegveld in de buurt van Donetsk. Het weer. Alleen in het noordoosten kans op een lichte bui. Vanavond en vannacht koelt het af tot zo'n 9 graden. Er kan een mistbank ontstaan. Morgen opnieuw geregeld zon. In het noorden en oosten kan plaatselijk een bui vallen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. just wanna fight with everyone. deserves a chance to walk with everyone else while holding. the heat, it will be alright. Babe, don't you know?